Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Consumentenbond wil dat er een verbod komt op proefpakketten die automatisch tot een abonnement leiden. De bond krijgt veel klachten van mensen die bijvoorbeeld afslankpillen, scheermesjes of condooms bestellen en daarna ineens aan een abonnement vastzitten. Klanten zijn niet verplicht om te betalen, maar doen dat vaak toch onder druk van intimiderende aanmaningen. De Consumentenbond wil dat daar nu een verbod op komt, zoals eerder al gebeurde bij proefabonnementen op kranten en tijdschriften. De Universiteit van Amsterdam gaat een referendum houden over de manier waarop de universiteit moet worden bestuurd. Studenten en medewerkers van de UvA kunnen kiezen tussen vier modellen, variërend van enkele aanpassingen op de huidige bestuursvorm tot een volledig zelfbesturende universiteit, waarbij de faculteiten veel autonomie krijgen. Het referendum dat over een maand wordt gehouden is een gevolg van de maagdenhuisbezetting van vorig jaar. Studenten eisten toen meer democratie op de UvA. De grootste vakbond voor cabinepersoneel bij de KLM wil voor het eerst in 70 jaar gaan actie voeren. Vakbond VNC verzet zich tegen het plan om op intercontinentale vluchten één stewardess minder in te zetten. Ook is er een conflict over pensioengelden. De bond spreekt zelf van een mega dieptepunt, omdat conflicten tot nu toe altijd in goed overleg konden worden opgelost. De VNC vertegenwoordigt twee derde van het cabinepersoneel bij de KLM. Hoe de acties eruit gaan zien is nog niet bekend, maar de bond wil de passagiers zoveel mogelijk ontzien. Pete Burns, de zanger van de Britse band Dead or Alive, is overleden. Hij scoorde in 1985 een wereldhit met You Spin Me Round. Burns viel op door zijn androgyne verschijning. Hij onderging tal van cosmetische operaties om er vrouwelijker uit te zien. Als het resultaat tegenviel, sleepte hij de plastisch chirurg voor de rechter. Pete Burns overleed aan een hartstilstand. Hij was 57 jaar. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht tussen 2 en 8 graden. Morgen blijft het op veel plaatsen bewolkt. Het noorden maakt nog de meeste kans op zon. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat file bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen knoop Lunetten Lunette en Nieuwegein staat 2 kilometer file. De weg is dicht, maar je kan er langs via de naastgelegen parkeerplaats.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 Een hele goede avond eh, filmliefhebbers en andere geïnteresseerden in een eh, veelzijdig muziekprogramma. Het gaat dus over CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Auko B. Ja, maandag, dan weet je het wel. Eerste uur filmmuziek, eh, een beetje popmuziek. Tweede uur late night music. Eerst uur, de meest waardeloze film Charlie Angels 3. Maar met popmuziek. Eh, Interview with the Devil en Hell or High Water. Ja, in al deze films zitten weer hele mooie klanken verwerkt, zou ik maar zeggen. Zoals we doen gebruikelijk beginnen we met de hit van de maand. En dat is een Nederlandse band die onlangs een cd hebben uitgebracht. Almost There. En dit nummer is het nummer van de cd. share the good times and we share the pain. It's just that old refrain. Yes, it is. My mama told me you better take it slow. You'll get through what it's worth. Yeah, oh. You may find your dream Nederlandse band. De Nederlandse band Barrelhouse. En eh, die bestaan al 40 jaar. En eh, ja, 40 jaar en dan nog steeds bestaan. is natuurlijk ongelooflijk als muziekband. Er zijn maar weinig bandjes die dat echt redden natuurlijk. Of de financiën moeten zodanig binnenstromen dat het een goede melkkoe is. Maar bij Barrelhouse treden volgens mij ook niet meer zo vaak op. Maken ook niet zoveel cd's. Die doen het gewoon voor hun plezier. Maar dit is een hele fraaie. Almost there. Het klinkt gewoon goed. Eh, ja, we draaien veel pop in het eerste uur. En dan kom ik bij bijvoorbeeld Sia. Die zingt een, cover van de, California Dreaming uit de film San Andreas. Aardig nummer. En uh, daar gaan we, ja, gaan we gewoon aanswingelen. Eens even kijken waar ik hem heb staan hoor. Komt-ie. California Dreaming. beautiful. dus Sia, de Australische Sia, uit, geboren in Adelaide, eh, Australië. Uh, aardig nummer, aardige cover van dat nummer van de Rolling, van de Rolling Stones. Van de mamas en papas moet ik natuurlijk zeggen. En dan gaan we meteen naar een film die eigenlijk niet de moeite van het kijken waard is. Dus eh, hij is aanstaande donderdag 27 oktober om half negen. Charlie's Angels. Uh, eigenlijk naar de gelijkmakende televisieserie. En daar zit wel wat muziek in verwerkt. En uit die film gaan we gewoon wat draaien. We hebben onder andere gekozen voor Melissa Manchester. Misschien ken je nog wel, want hetzelfde nummer werd ook gebruikt in de film Ice Castles. Melissa Manchester door, het, door het echte hele mooie nummer Through the Eyes of Love. this feeling, and it's everything I am, everything I. ritme van Zandvoort. Ja, het was natuurlijk een pareltje van eh, Marvin Hamlis... was de componist van dit eh, fraaie werkje... gezongen door Melissa Manchester. Through the Eyes of Love. Allemaal uit de geweldige film... met in de hoofdrollen Drew Barrymore... Eh, Cameron Diaz en Lucy Liu. Eigenlijk gaat het helemaal nergens over... Eh, afgebult en strak getraind schoppen de dames diverse tegenstanders gracieus tegen de grond. Voor de liefhebbers van eh, cellulitisvrije celluloid pulp. Eh, donderdag half negen, Charlie's Angels. Maar de muziek is niet te versmaden, want deze is ook aardig. Die kennen we natuurlijk uit een andere film van Butch Cassidy en de Sundance Kid. B.J. Thomas. just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I did. Billy Joe B.J. Thomas is eigenlijk een countryzanger. En eh, dit nummertje heeft eigenlijk voor zijn doorbraak gezorgd. Dat komt natuurlijk uit de film Butch Cassidy and the Sundance Kid. En, deze film is in 1970 had hij de eh, Oscar voor de beste film soundtrack. Maar ik kwam eigenlijk nog een ander raar plaatje tegen van eh, B.J. Thomas. Volgens mij komt het ook uit de koker van... even kijken, Burt Backrack. Maar als je ooit nog mee moet doen aan een karaoke-wedstrijd... ergens in Engeland of in Azië... <clears throat> hier, ga dan meezingen op deze kraker. 唱。 Ja, echt een geweldig nummer om bij karaoke bij te doen. En eh, hoe valser, hoe mooier het klinkt. Hoe meer succes zou ik bijna zeggen. Everybody's out of town. Overal dichte deuren. Geen verlichte ramen. Niemand te zien. Ja, dan kan je wel zingen natuurlijk. Zomaar een ander liedje van B.J. Eh, Thomas. Keren we terug naar de film. De laatste die ik eruit doe. Het is echt zo'n melodietje wat in heel veel films gestopt wordt. Ik ga meteen draaien. Natalie Cole. Clico, Amerikaanse jazzzangeres en actrice. Eh, dochter van de eh, beroemde Nat Kinko, En ja, op een bijzondere datum overleden. Dat schrik niet schaal. 31 december 2015 was geloof ik. Ik geloof dat ze niet zo heel oud geworden is. 65, 66, iets in die orde. Maar dit nummer is in heel veel films gebruikt. Dan kom ik bij een volgende film. Interview with the Vampire. Deze film is eh, donderdag 27 oktober om half elf op net 5 te bewonderen. Interview with the Vampire heet hij. Met in de hoofdrollen Brad Pitt, Tom Cruise, Christian Slater, Kristen Dunst en Antonio Banderas. De 200 jaar oude vampier Louis heeft zodanig moeite met het eeuwige leven en het leegdrinken van onschuldige mensen... dat hij als een soort verdekte therapie zijn leven vertelt aan de journalist Mallory het blijkt onder andere dat Louis ooit vampier is gemaakt door de gewetenloze Lestra. Een Interview with the Vampire is een horrorfilm met voor het genre niet bijzonder veel shock-effecten of uh, verhaal. Maar de aankleding is eh, rijk en sfeervol, veel kaarslicht in kostuums en het acteerwerk is prima natuurlijk. Dus kijken naar deze horror op donderdag. En eh, om de vreugde wat te verhogen, nog wat muziek uit deze knaller. Sympathy for the Devil. Misschien komt het je enigszins bekend voor. Vampires. Donderdag 27 oktober. Ja, en uh, nou, de verhoging, ik heb het al gezegd, nog één nummertje uit deze film. Eh, vooral sfeerfilm. En dat is uh, Theatre de Vampier. Ja, tot zover die horrormuziek. Daar eh, draaien we niet zo gek veel in dit uh, eh, CFM cinema. En misschien moet daar wel verandering in komen. Er, zo, er zijn zoveel horrorfilms. Eh, tijd voor iets nieuws. Film 2016. Film heet Hell or High Water. openingstune. muziek gecomponeerd door Nick Cave en Warren Ellis. Hebben al heel wat filmmuziek op hun naam staan. Hell or High Water is 20 eh, oktober eh, in, gaan draaien in de bioscoop in Nederland. Na 13 jaar celstraf keert Tanner, gespeeld door Ben Forster... terug naar zijn familielandgoed... waar zijn broer Toby, gespeeld door Chris Pine... en neefjes wonen. Wanneer ze dreigen hun ouderlijk huis te verliezen... beginnen de onafscheidelijke broers aan een reeks vakkundige overvallen... op kleine lokale banken omdat het steeds maar om kleine bedragen gaat... hopen Tanner en Toby onder de raden van de FBI te blijven. Alles loopt gesmeerd totdat officier Hamilton, gespeeld door Jeff Bridges... die opkijkt tegen zijn pensioen, zich in de zaak vastbijt. In deze eh, film zit ook aardige muziek verwerkt. Ik ga er gewoon een paar uit draaien. Deze van Towns van Zandt. Dollar of Blues. Dollar Bill Blues. to buy a diamond ring early in the morning. Her mother was a golden girl, slit her throat just to get her pearls. Cast myself into a world before a bunch of swine. Harlan Road, busted back in a heavy load. Won't get through to save my soul early in the morning. been a gambling man, rolling bones will be the hand Seven is the promised land, early in the morning. Whiskey be my dying bed, tell my where to lay my head. Not with me is all she said early in the morning. a dollar bill. Yes, I believe I surely will. Go to town and drink my fill early in the morning. natuurlijk draait eh, deze film. Maar ook, ook in de buurt. Eh, volgens mij draait hij in Haarlem. Hell or High Water. Eh, ja, jullie weten misschien dat dit gebouw van ZFM een geweldige verwarming heeft. Dat is als je hem e-, eventjes aan laat staan. Dan knal je eruit vanwege de hitte. En ik heb ook het vermoeden als ik het raam opgezet heb... dat de temperatuur op de tolweg zeker 2 graden gaat stijgen. Zo warm is die inmiddels. Ik heb de verwarming natuurlijk wel afgezet. Eh, kom ik terug bij de film Hell or High Water. En nog, daar zit zoveel mooie muziek in. Ik ga er gewoon nog een paar draaien. Outlaw State of Mind. Chris Stapleton. Thank you. Water is een Amerikaanse film uit 2016 geregisseerd door David Mackenzie. De film ging op 16 mei jongsleden in première op het filmfestival van Cannes. De filmopnames zijn gedaan eh, vanaf 26 mei 2015 in Clovis, New Mexico. film heeft heel veel positieve kritiek ontvangen. Dus ben je geïnteresseerd, ga naar de bioscoop en bekijk hem. Ja, ik zal er nog eentje doen om het... Uh... Even kijken, ik heb er nog één staan, denk ik. Dust of the Chase. Ray Willie Hubbard. Ja, het is al een beetje country-achtig, hè? I come down from Oklahoma with a pistol in my boot, a paradise, a deck of cards, and a Bible in my suit. I come here as the cost of tears, just to cry and shame. Seven stood our eternal blood, I'm looking for a game. I double crossed the state of Texas and they give me a little time. I tell myself to double cut the cards and hold scriptures in my mind. I learned to love the tumbling dice and to believe the word. Tombstones, rolling bones beats anything I ever heard. Patience is a virtue that I don't possess. I can't deny that heaven lies beneath the cotton dress. How small a part of time was shared to hear the sound of wings. I'm lost in the dust of the chase that my life brings. I take along Samuel Cole. Every night I kiss the cards and I hold them to my breast. And when I see the King of Hearts, I know that I am blessed. And though my eyes are blind sometimes, I know there's something there. So when the time's at hand, the chase that my life brings. Ray Willie Hubbard, Dust of Chase. En dat allemaal uit de soundtrack eh, een eh, zeer aangrijpende soundtrack. Ik was er zeer van onder de indruk. Je hebt wel een beetje de neiging om een fles whisky open te trekken... en een eh, glas bier erbij te zetten en een sigaret op te steken. Dat is wel een soort muziek die hierbij hoort natuurlijk. Maar goed, eh, zeer de moeite waard. En je kan de film nu bekijken in de bioscopen. Uh, eens even kijken wat we gaan nog meer voor muziek hebben. Oh ja, ik zie het al wat. Ja, rond deze tijd draaien we natuurlijk altijd westernmuziek. Nou, ik moet zeggen dat Hell of High Water, dat is eigenlijk al een beetje westernmuziek. Het is in ieder geval Dus eh, eh, ja, dat was toch wel aardig. Dus nou, tot de klok van Tieleton wat uh, eh, westernmuziekjes. Eens even kijken. Bruno Nicolai, ben ik een grote aanhanger van. The Days of Violence. als je deze muziek hoort is dat totaal anders natuurlijk dan de, de western muziek die eigenlijk in die eh, de vorige western, eh, nou is geen echte western, maar even al heel veel weg van een western eh, zat. Van Hell of High Water. dat, daar kan ik nog wel iets over vertellen, want het is toch wel eigenlijk een hele bijzondere film. Om, een beetje de sfeer te, aan te geven. Een uitgestorven stoffig stadje ergens in Texas. Twee agenten zitten op het terras van een sloeberig café wachten tot er iets gebeurt. Niets aan de hand bij het bankfiliaal aan de overkant van de straat. Maar gezien de reeks recente overvallen zouden best snel veranderingen kunnen komen. En dus blijft het duo rustig zitten terwijl ze pessimistisch mijmeren over de staat van hun land. Al van oudsher beheerst door inhaligheid. Ja, dat geeft meteen aan waar, waar, die, die film Hell or High Water uh, het van moet hebben. Het is natuurlijk geweld in, maar er zitten ook wel overwegingen, filosofische overdenkingen in echt een topper. Kijken, zou ik zeggen. Uh, kom ik weer terug bij de oude spaghetti western. Doe ik er ook nog eentje van. Ik zie dat het eh, nog 5 voor 10 is. Kan nog. Eh, Ris Ortolani. ik kon een van mijn favorieten. ook een eh, fantastische componist, Riz Ortolani. Dit komt uit de film A Reason to Live, A Reason to Die. Dit is de titelmuziek uit die film. Ja, ik zou zeggen, zie je ooit eens een cd'tje liggen met spaghetti muziek van Riz Ortolani. Dan moet je het absoluut kopen, want dat is het meer dan waard. En vaak zie je, nou ik moet zeggen, bijna nooit wordt de westernmuziek aangeboden. Je ziet dus van die kringloopwinkels of beurzen. Eh, en daar zijn dat soort cd'tjes kosten niet meer dan een euro. En daar kan je een hoop plezier van beleven. En dan is deze Ris Ortolani echt een hele goeie. Eh, wat, hebben we, wat hebben we nog meer? Eens even kijken wat ik nog meer heb. Eh, het is ook nog wel aardig. Ja, deze laten we lekker lopen door naar de klok van 10. Je hebt geluisterd naar de eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Auko. Speel pop. Ook country western. Spaghetti western muziek. Ik hoop dat je tweede uur er ook bij bent. Want dan komt er toch een soundtrack voorbij zeg. Wauw. dan heb ik het de soundtrack Half Light. Niet zo'n sterke film, maar een fantastische soundtrack. Daarnaast Albert Nobbs, Café Society, twee Franse kinderfilms, The Pirates of the Caribbean. Ah, daar moet je bij zijn. Zet de pinda's maar vast klaar. Tap een glaasje cola